In het centrum van de stad werden ruiten van banken en juweliers ingegooid en van de vestiging van de koffieketen Starbucks. Ook zijn auto's in brand gestoken. Ongeveer 2000 betogers liepen in een protestmars tegen het kapitalisme door Genève, toen sommige van hen vernielingen begonnen aan te richten. De politie gebruikte traangas en schoot met rubberkogels. Er zijn zeker 14 mensen gearresteerd. Maandag begint dus in de stad een driedaagse vergadering van de WTO. De demonstranten vinden dat het beleid van de WTO de kloof tussen arm en rijk vergroot. Een Zweedse man die werd verdacht van moord op zijn vrouw gaat vrij uit. Nu blijkt dat een eland verantwoordelijk is voor haar dood. Op de kleding van de Zweedse zijn een haar en speeksel van het rendier gevonden. De vrouw was in september vorig jaar met de hond gaan wandelen. Toen ze niet thuis kwam vond haar man haar lichaam bij een meer. Hij werd meteen gearresteerd en verdacht van moord. Elanden vallen zelden mensen aan. Volgens Zweedse deskundigen kunnen ze wel gevaarlijk worden als ze in tuinen appels hebben gegeten die door gisting alcohol bevatten. Bij een scheepsongeluk op een meer in het westen van Congo zijn zeker 90 mensen omgekomen. Een onbekend aantal opvarenden wordt vermist. De mensen zaten illegaal op een boot die boomstammen vervoerde. Het schip zonk woensdagavond in slecht weer. Zeker 272 mensen overleefden de ramp. In de eredivisie voetbal heeft AZ thuis met 2-0 gewonnen van VVV Venlo. AZ heeft nu 25 punten, evenveel als Feyenoord, dat morgen tegen ADO Den Haag speelt. Heerenveen won thuis met 3-1 van RKC Waalwijk en Heracles won thuis met 3-2 van Roda JC.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 The world is threatened by nuclear war. Americans die in El Salvador. The Pope's poem calls for solidarity in a speech to see the people some parity. ZFM. ZFM.